met het NOS-journaal. Door een zwakke bovenleiding rijden sinds half twee nauwelijks treinen van en naar Den Bosch. Duizenden reizigers hebben last van de storing. Volgens spoorbeheerder ProRail bleek bij een inspectie dat de bovenleiding te dun is en kan breken. Daarop werd het grootste deel van het treinverkeer meteen stilgelegd. Vanuit Den Bosch rijden geen treinen richting Utrecht en Nijmegen. In andere richtingen vallen veel treinen uit en moeten mensen omrijden. De NS verwacht dat het treinverkeer rond 6 uur weer normaal is. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de inzet van het kabinet om de financiële crisis in Griekenland aan te pakken. Minister De Jager is bereid om de Grieken nog eens met extra geld te helpen. Maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen meedoen. Vanavond praten de EU-ministers van Financiën over de nieuwe steunoperatie voor Griekenland. De Spaanse politie heeft op 180 mijl uit de Portugese kust een zeilboot geënterd en de Nederlandse schipper gearresteerd. Aan boord werd 600 kilo cocaïne aangetroffen met een straatwaarde van ongeveer 20 miljoen euro. De arrestatie was de uitkomst van een internationale operatie waarbij is samengewerkt door Spanje, Portugal en Groot-Brittannië. Opsporingsautoriteiten uit die landen volgden het smokkelschip al sinds het vertrek uit het Caribisch gebied. De Nederlandse schipper was de enige opvarende. Tankstations en wegrestaurants moeten meebetalen aan maatregelen tegen transportcriminaliteit. Dat staat in een plan van de transportsector en het Verbond van Verzekeraars. Het rapport is aangeboden aan minister Opstelten. Volgens de partijen moeten er in het hele land camera's op parkeerplaatsen langs snelwegen komen. De kosten voor een landelijk netwerk zijn eenmalig 37 miljoen euro en vervolgens 20 miljoen euro per jaar. Het weer vanavond weinig bewolking en droog. Morgen eerst zonnig. In de middag kans op buien. Het wordt dan 19 graden aan de noordkust tot lokaal 25 in Limburg. De dagen daarna bewolkt en kans op regen. Vanaf vrijdag ook lagere temperaturen.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 A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 3 kilometer. En richting Den Haag 5 kilometer tussen Roelvaartsveen en Hoogmade. A9 richting Alkmaar tussen Beverwijk en Afrit Kastikum 4. En op de Ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Haarlem en Knoopend Koenplein 3 kilometer. A12 Utrecht naar Arnhem tussen Knoopend Ouderen en Bunnik 6. En op de A13 naar Rotterdam daar staat 7 kilometer tussen Delft-Noord en de Afrit Berk Roderijs. A15 Europoort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoop Vaanplein 5. En verderop richting Gorkum 3 kilometer bij Papendrecht.